Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De werknemers legden het werk neer bij de drukkerijen in Den Haag en Apeldoorn. In Apeldoorn is het werk inmiddels hervat. In Den Haag worden de regiokaternen voor Rotterdam, Den Haag en Utrecht gedrukt. In de grafische sector is er geen CAO meer sinds 1 augustus 2013. De drukkers willen een loonsverhoging van 2,5% en een eenmalige uitkering van 300 euro. De afgelopen maanden zijn er meer acties gevoerd. De ANWB adviseert mensen die vandaag richting Zuid-Frankrijk gaan pas om na 1 uur smiddags te vertrekken. Het is Zwarte Zaterdag. De Fransen hebben vakantie gekregen en gaan in grote getalen op pad, vooral naar de kust. Om de kans op file rijden te verkleinen is het voor Nederlanders verstandig om later te vertrekken, denkt de ANWB. De meeste drukte wordt verwacht rond Lyon op de Autoroute du Soleil en ook de snelweg A10 van Parijs naar Bordeaux is berucht. In Myanmar, ook wel Burma, is voor een aantal regio's de noodtoestand afgekondigd vanwege overstromingen. Grote delen van Myanmar kampen al dagen met zware regenval en ook de komende dagen wordt veel regen verwacht. Vooral in het noorden en het westen van het land zijn tienduizenden mensen gevlucht. Er zijn al 27 doden gevallen. President Thein heeft nu maatregelen aangekondigd. Welke is nog onduidelijk. Op sociale media krijgt de president veel kritiek... omdat hij te weinig zou doen om de slachtoffers te helpen. In Nashville is countryzangeres Lynn Anderson overleden. Anderson werd vooral bekend met de hit I Never Promised You a Rose Garden uit 1970. Daarvoor kreeg ze een Grammy Award. Lynn Anderson scoorde vooral in de VS 11 nummer 1 hits en verkocht wereldwijd miljoenen platen. Haar familie meldt dat ze is overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Lynn Anderson is 67 jaar geworden. Het weer, opklaringen, maar ook nog wat wolkenvelden. Het blijft droog met weinig wind en minima tussen 6 en 10 graden.